Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Politie en justitie maken zich zorgen om extreem gewelddadige online chatgroepen. Deze zomer werd een man van 24 uit Eindhoven opgepakt... die een signalgroep had opgezet waar filmpjes werden gedeeld... van onder meer gevechten en steekpartijen. Deze journalist van Zembla keek mee in die groep... en vertelt dat er ook jonge kinderen in zitten. En die worden aangezet tot eh, als ze eenmaal erin zitten en niet meer terug kunnen... door bijvoorbeeld het delen van naaktfoto's... worden ze vervolgens aangezet tot het kerven van de namen van de daders in hun eigen lichaam. Of het doden van hun huisdier op camera. Of zelfs zijn gevallen van het plegen van suïcide. Het is echt vreselijk. Ook werden in die groepen handleidingen verspreid om bommen te maken en moorden te plegen. De opgepakte man van 24 wordt onder meer verdacht van het leidinggeven aan een terreurorganisatie. Kunstliefhebbers en ramtoeristen in Parijs kunnen weer naar het Louvre. Het museum werd afgelopen weekend beroofd. Dieven namen voor 88 miljoen euro aan historische juwelen mee. Na de inbraak bleven de deuren van het Louvre dicht. Vandaag gaat de beroemde glazen piramide weer open. De politie in Deventer heeft met man en macht gezocht naar een laserpen. Een politiehelikopter werd gisteravond tijdens een vlucht boven de stad beschenen met zo'n ding. Dat is gevaarlijk omdat de piloot verblind kan raken. Agenten gebruikten onder meer een speurhond om de pen op te sporen... en dat is gelukt. Het ding is in beslag genomen. De regionale omroep Salland 1 weet niet of de eigenaar is opgepakt of een boete krijgt. En het is slecht gesteld met de verkeersveiligheid rond scholen. Tienduizenden kinderen maken elke dag gevaarlijke verkeerssituaties mee, zegt de Fietsersbond. Zo liggen scholen soms aan wegen waar het verkeer, maar, waar het verkeer 50 mag rijden. Waar geen los fietspad ligt. Dat zijn wegen waarvan we weten dat er heel veel ongelukken gebeuren. En dat ze dus zorgen voor hele gevaarlijke situaties voor kinderen die naar school moeten. Mensen hebben haast of willen snel voorbij gaan. En er was ook een keertje bijna aangereden door een vrachtwagen. Omdat hij op zijn telefoon zat en met houten snelheid aankwam. Vaak is er wel een schoolzone, maar geldt daar alleen een adviessnelheid. Automobilisten hoeven zich daar niet aan te houden. De Fietsersbond roept gemeenten op om de schoolroutes veiliger te maken. En het weer. Morgen krijgen we de volle lading qua herfst. Veel wind dan en de hele dag regen. Nou, dan valt vandaag wel mee. Af en toe een bui, maar er zijn ook opklaringen met zon bij een graad of 15.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 Diamond, push up for me and sweat, darling. So oh, I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in, I wanna be free. Come south at the border come south of the border with me.